Ruim anderhalf miljoen mensen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor nieuwe gemeenteraden. De stembusgang wordt gezien als een test voor de voormalige Servische provincie om zelf democratische verkiezingen te houden. De Kosovaarse president Sedju heeft de bevolking opgeroepen massaal naar de stemlokalen te gaan. Servië heeft de verkiezingen als illegaal bestempeld en de etnische Serven in Kosovo opgeroepen niet naar de stembus te gaan. Servië ziet Kosovo als een afvallige provincie. In Parijs is een reclamestunt van een internetbedrijf uit de hand gelopen. Bij de Eiffeltoren konden mensen een envelop trekken, maar daarin minstens 5 euro. Maar waren ook prijzen van 100, 200 en 500 euro. In totaal wilde het internetbedrijf 40.000 euro weggeven. Ruim 7.000 mensen kwamen op het spektakel af... en de particuliere beveiligers die waren ingezet konden de menigte niet aan. Toen honderden mensen over de dranghekken klommen, maakte de politie een einde aan het geld uitdelen. Dat pikte een hoop mensen niet en daarom kwamen tot vechtpartijen met agenten en beveiligers. Tientallen mensen werden aangehouden. Het internetbedrijf schenkt het geld nu aan een goed doel. Op Goeree-Overflakkee zijn elf mensen licht gewond geraakt bij een botsing tussen drie bussen. Daarin zaten ruim 150 jongeren die uit waren geweest in Ouddorp. Een beveiliger in de voorste bus liet die ineens stoppen omdat een ruzie ontstond. Twee bussen erachter konden niet op tijd remmen. Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rest van de passagiers is met andere bussen verder vervoerd. De, een klimaatakkoord op de conferentie volgende maand in Kopenhagen is niet reëel. Dat blijkt na spoedoverleg tussen ruim 20 wereldleiders in de marge van de APEC-top in Singapore. President Obama schaarde zich achter een tweestappenplan van Denemarken. Dat voorziet eerst in een politiek akkoord en pas daarna moet op een volgende conferentie een akkoord worden gestoten dat juridisch bindend is. Het weer buien, maar ook hier en daar zon bij een temperatuur van een graad of 13.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 Ehm, zoals ik, ik, ik, zei, ik had het in het eerste uur had ik het al even over Eric Travis. Ik had één nummer laten horen, No Fear. Ehm, nou, Eric Travis is ook eh, eh, een Blue Note. Zoals ik al eerder had verteld, was ik een beetje op de Blue Note website aan het zoeken geweest voor leuke artiesten. En Eric Travis is dus ook van Blue Note. Eh, hij is eh, in 1960 geboren in Zwitserland. En hij eh, woont inmiddels in Frankrijk. Ehm, hij wordt zijn invloed. Ehm, nou, hij, is, hij wordt beïnvloed door elements of hip-hop en rock and roll en dansmuziek. Ehm, in 1996 tekende hij een, een contract bij het Franse EMI label. Eh, daarna is hij overgestapt naar Blue Note. Eh, hij, wordt, eh, het kenmerk van zijn, van zijn spelen is eigenlijk dat hij heel erg improviseert. Heel veel improviseert. Ik zal nu nog een stuk van hem laten horen. Dat heet Yellow Devodils. Hills. Of our day. Of zavane. You found the funk. Now, you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you'll have to swing it. that you found the funk. You'll have to swing. Whoop in. away from around my house, big man. understand? I seen your ties before, corrupting my horns. Stay away from around. in de studio. We zijn aan het opscheppen over wie de beste, de meeste Sinterklaasliedjes bij zich heeft. <laughs> We gaan snel verder. Williams met Autumn Leaves. where somebody waits for me. Sugar sweet, so is she. the light. I'll be home late tonight. Blackbird. I'll be home late tonight. Blackbird Thank you. Qué pasa? Wat zoiets als... Wat gebeurt er? <laughs> wat gebeurt er, betekent. Ja, mijn Spaans is niet eh, een van mijn eh, betere talen. Eh, we gaan snel door met ehm, Kid Ori Creole Jazz Band met Sugar Blues. mother said. It's a word that my mother said. Keep a whole bone in I can remember where Remember back what my mother said. Remember back what my mother said. Keep a whole bone in Remember back what my mother said. back what my mother said. Remember back what my mother said. It's a word that my mother said. Het zit er alweer bijna op. Uh, we leven drie minuten voor twaalf. Om twaalf uur komt Sinterklaas aan natuurlijk. Bij de rotonde in het dorp. Nou, niet ah. in het dorp, waarbij het ah, casino. Um, ehm, ik wens jullie een fijne zondag en uh, tot de volgende. What? Oh yeah, I'll have another cigarette, baby. Sometimes I'm wrong, sometimes I'm right. Just one chance encounter in the night. Open your eyes up till you see the light. Don't be surprised. It's love that's second sight.